In een persconferentie zei hij van de koningin een uitdagende opdracht te hebben gekregen, omdat er zowel een regeerakkoord als een gedoogakkoord moet worden gemaakt. Volgens Opstelten zal PVV-leider Wilders bij alle gesprekken aanwezig zijn, ook al komt zijn handtekening niet onder het regeerakkoord. Hij sloot ook niet uit dat Wilders iets te zeggen krijgt over de personele invulling van het kabinet. Bij de gesprekken zullen de fractievoorzitters geassisteerd worden door secondanten uit hun partij. Voor de VVD is dat het Kamerlid Edith Schippers. CDA-leider Verhagen zal zich laten assisteren door minister en Kamerlid Ab Klink. En PVV-voorman Wilders neemt Europarlementariër Barry Matlener mee. De inflatie in Nederland is vorige maand opgelopen tot 1,6 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de geldontwaarding sinds vorig jaar mei niet zo hoog geweest. De stijging kwam vooral door de hogere aardgasprijs, als gevolg van de hogere olieprijzen. In het proces tegen de Liberiaanse ex-dictator Charles Taylor heeft topmodel Naomi Campbell bevestigd dat ze in 1997 in Zuid-Afrika diamanten heeft gekregen. Maar ze zei ook dat ze niet wist van wie de diamanten waren. Charles Taylor wordt ervan beschuldigd dat hij in ruil voor bloeddiamanten wapens en trainingen heeft gegeven aan rebellengroepen in buurland Sierra Leone. Met de getuigenis van Naomi Campbell wilden de aanklagers aantonen dat Taylor in het bezit was van bloeddiamanten. De scheidsrechters Pieter Vink en Ruud Bossen zijn gezakt voor de jaarlijkse spelregeltoets. Maar ze mogen komend weekend wel allebei een wedstrijd fluiten. Binnen twee weken moeten ze herexamen doen. Halen ze dat ook niet, dan mogen ze voorlopig geen wedstrijden meer fluiten. Het weer vanuit het westen is stapelwolken en enkele buien. In het zuiden kans op onweer. In de tweede helft van de middag opklaringen en de middagtemperatuur is ongeveer 20 graden. Morgen wordt het iets warmer en is er iets meer zon.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 I'm not in it to win it. I'm in it for you. together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, that's enough for me. I don't van ZFM. ZFM's antwoord 106.9 FM.